van 5 uur. Jobboot met een os journaal Bij een zware kettingbotsing ten zuiden van Madrid zijn twee doden gevallen. 40 mensen raakten gewond, van wie vier ernstig. Er zouden ook Nederlanders bij het ongeluk zijn betrokken... maar of er ook Nederlandse slachtoffers zijn... is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bekend. De ANWB Alarmcentrale heeft een melding gekregen van een Nederlands gezin... dat ongedeerd is gebleven. Wel is de auto totaal los. De gezinsleden worden vanavond teruggevlogen naar Nederland. De VS verhuizen hun kernwapens van Turkije naar Roemenië vanwege de onrust in het land, melden verschillende media op basis van anonieme bronnen. Op de Turkse luchtmachtbasis in Cirlik liggen naar schatting 50 Amerikaanse kernwapens. Het gaat om kleinere kernwapens die door F-16's of andere straaljagers kunnen worden afgeworpen. De relatie tussen de VS en Turkije staat onder druk omdat Amerika weigert de Turkse geestelijke Gulen uit te leveren. Premier Rutte wil niet dat scholieren het slachtoffer worden van verhitte discussies tussen Turkse Nederlanders. Na de mislukte coup van vorige maand zijn er grote spanningen tussen aanhangers van president Erdogan en de geestelijke Gulen. Die wordt door Turkije gezien als het brein achter de staatsgreep. Rutte vindt het prima dat mensen erover praten, maar hij vindt het ontoelaatbaar als er sprake is van intimidatie en geweld. Volgens de premier zijn er aanwijzingen dat de spanningen tussen mensen met Turkse roots ook in de klas tot uiting komen. Hij roept ouders op om te voorkomen dat er conflicten ontstaan over de situatie in Turkije. Paul Manafort, de campagneleider van de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, stapt op. Hij trekt zich terug omdat hij voor de Amerikaanse justitie verzweeg dat hij lobbyde voor de toenmalige Oekraïense president Janukovic. Manafort en zijn assistent schetsen een positief beeld van het regime in de Amerikaanse media. De New York Times meldde eerder al dat de campagneleider ruim 11 miljoen euro zwart kreeg uitbetaald van Janukovic. Het weer bewolkt en kans op buien. In het westen regent het al. Later ook in de rest van het land. Morgen af en toe zon, maar ook geregeld een bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zondag meer buien en lagere temperaturen. Na het weekend weer warmer. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Diemen en Muiden 5 kilometer. De andere kant op tussen Hilversum en Bunschoten 6 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen ook 6. De A12 dan Arnhem-Den Haag. Daar heb je 20 minuten op onthoud tussen Bunnik en Knap het Oude door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum 5.